Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Er is opnieuw ruzie binnen de partij 50PLUS, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. De gemoederen zouden zo hoog zijn opgelopen dat een WhatsApp-groep... met daarin de kandidaten voor de Tweede Kamer is opgeheven. Verschillende partijleden zijn boos over uitspraken die lijsttrekker Liane de Haan deed in de media. Onder meer over aanpassingen aan het pensioensysteem. De ouders van de baby, die vorige week in een vuilcontainer in Amsterdam werd gevonden... dachten dat hun kindje was overleden. Dat zegt hun advocaat in het televisieprogramma Op1. In paniek en uit angst hebben ze een verkeerde beslissing genomen, zegt hij. Beide ouders zijn 17 jaar. De politie heeft hen eerder deze week opgepakt. De twee worden verdacht van poging tot kindermoord. Het pasgeboren kindje, een meisje, is inmiddels uit het ziekenhuis... en is ergens anders ondergebracht. Saudi-Arabië verwerpt het rapport van de VS over de moord op journalist Jamal Khashoggi. In het rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten staat dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman achter de moord op de dissident zit. Hij zou de moord hebben goedgekeurd en waarschijnlijk ook de opdracht daartoe hebben gegeven, concludeert het rapport. Saudi-Arabië noemt dit foutief en onacceptabel. Er zou te weinig bewijs in het rapport staan om dit hard te maken, zeggen Saoedische media. Justitie in Amerika heeft meer dan 300 mensen aangeklaagd... na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari. Ruim 280 mensen zijn gearresteerd, zegt een topfunctionaris van het ministerie van Justitie. De stormloop vond plaats na een toespraak van toenmalig president Trump in de buurt. Er kwamen vijf mensen bij om het leven, onder wie een politieagent. Het weer, het koelt vannacht af. De temperatuur ligt rond de 0 graden en er ontstaat mist. Morgenochtend lost die op. Daarna is het vrij zonnig. Het wordt zo'n 10 graden.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 Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere, but told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet, but you're taking this all too serious. like I ain't got time be lying out of no doorway. Shot the way she try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, babe. Yeah, why you wanna talk about it all the time? Keep it up over there, you gon' be mine. I see the way you vibe it, keep me hypnotized. Diamonds lie like sirens. Oh. stay away. so why don't you let it go?